你错。 you. and time still come through. this way.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 het Nederlandertje pesten en sarren vooraf in de Duitse kranten. Al 20 jaar. Dit is 20 jaar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 une roman come with me we try.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 De Europese Unie veroordeelt de actie en wil dat het incident wordt onderzocht. De VN-veiligheidsraad houdt een spoedzitting over de kwestie. In Den Haag hebben een paar honderd mensen geprotesteerd. Ze werden door de ME weggehouden bij de Israëlische ambassade. De vakcentrales FNV, CNV en MHP mogen verder onderhandelen over verhoging van de AOW-leeftijd. Ze hebben daarvoor toestemming gekregen van de afzonderlijke vakbonden... De vakcentrales werken met de werkgevers aan een plan voor verhoging van de AOW-leeftijd tot 66 jaar in 2020. De vakbonden hebben er vertrouwen in dat ze eruit komen, liefst nog voor de verkiezingen. In Lahore in Oost-Pakistan hebben schutters een bloedbad aangericht in een ziekenhuis. Zeker twaalf mensen zijn doodgeschoten, vrijwel allemaal politiemensen. In het ziekenhuis liggen slachtoffers en een van de vermoedelijke daders van de aanslagen op twee moskeeën in Lahore. Daarbij vielen ongeveer 80 doden. Het ziekenhuis werd omsingeld, maar de schutters wisten te ontkomen. Van de 37 Nederlandse clubs in het betaalde voetbal zijn er maar zes financieel gezond. 14 clubs zitten in de gevarenzone en de overige 17 bevinden zich daartussen. Die cijfers heeft KNVB-directeur Kessler bekendgemaakt. Hij noemde geen clubs bij naam omdat de clubs dat niet willen. Met ingang van het nieuwe seizoen mogen de namen wel bekend worden. In een ziekenhuis in New York is de beeldend kunstenaar Louise Bourgeois overleden. Een van haar bekendste werken is de Maman, een metershoge spin die ze in de jaren 90 maakte. Ze maakte er meer dan tien van, die allemaal bij de entree van musea zijn neergezet. Verder maakte ze veel abstracte beeldhouwwerken. Ze had veel invloed op jonge vrouwelijke kunstenaars.